Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Groot-Brittannië, Engeland en delen van Wales en Schotland... zullen komende ochtend waarschijnlijk te maken krijgen met de storm Frank... die gisteravond over Noord-Ierland trok. Daar kwamen zo'n 2000 huizen zonder elektriciteit te zitten... en ook het vliegverkeer had last van de storm. Deze maand is er een recordhoeveelheid regen gevallen in Noord-Engeland. Op sommige plaatsen tot wel 1000 millimeter. De regering heeft ruim 125 miljoen euro uitgetrokken om de gevolgen van de overstromingen op te vangen. De vluchtelingencrisis is de grootste kopzorg van Nederlanders, zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze ondervroegen in oktober en november duizend mensen over het vluchtelingenvraagstuk. Veel Nederlanders hebben liever niet dat er meer vluchtelingen worden opgenomen. Maar 13% van de deelnemers is het eens met de stelling dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen dan nu gebeurt. Ruim de helft vindt dat Nederland nu al genoeg doet. Veel ondervraagden vinden het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen... terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jarenlang moeten wachten op een woning. Ook zijn sommigen bang dat onder de vluchtelingen ook terroristen zijn. In Amerika is de republikeinse presidentskandidaat George Pataki uit de race gestapt. De oud-gouverneur van de staat New York richtte zijn campagne vooral op New Hampshire, waar volgend jaar de eerste voorverkiezingen worden gehouden. Die zijn een belangrijke graadmeter voor het vervolg van de verkiezingsstrijd, maar volgens de peilingen kon Pataki weinig steun verwachten. Vorige week haakte senator Lindsey Graham al af. Daarmee zijn er nu nog twaalf republikeinen en drie democraten in de race voor het Amerikaanse presidentschap. Het weer, het is droog bij zo'n 3 tot 7 graden. Overdag ook droog en vooral in het oosten schijnt de zon geregeld.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 A combination of truth and fear. That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. other side, on the other side. control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again other side make you sweat.